Nederland is uitgenodigd voor informeel overleg over het Duitse voorstel voor een nieuwe Europese grondwet. Dat heeft minister Roosentaal bekendgemaakt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle wil dat de EU slagvaardiger en democratischer wordt door de grondwet. Hij denkt dat de wet de nationalistische tendensen in de Unie kan tegengaan. Westerwelle wil onder meer dat Europeanen zelf een Europese president kunnen kiezen. PVV-leider Wilders vindt de vergelijking van VVD-senator Schaap triest. Dat zei hij tegen het ANP. Schaap komt met een boek waarin hij schrijft dat de PVV een formule hanteert... die lijkt op de jaren 30 van de vorige eeuw. Wilders noemt het een ziekelijke vergelijking... en zegt dat Schaap duidelijk niet helemaal goed bij zijn hoofd is. In het boek schrijft de VVD-senator dat de PVV vijandbeelden creëert... om duidelijk te maken hoe het eigen bestaan wordt bedreigd. Universiteiten vinden het jammer dat staatssecretaris Zelstra het voor buitenlandse studenten moeilijker maakt studiefinanciering te krijgen. Zelstra wil dat buitenlandse studenten pas studiefinanciering krijgen als ze minstens 14 uur per week werken. Nu is dat nog 8 uur. De universiteiten zijn bang dat meer werken ten koste gaat van de studie. In Velzen Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalrecyclingbedrijf. In het bedrijf ligt veel oud papier. De politie adviseert de omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer verwacht dat het nablussen tot maandagochtend zal duren.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 The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind. We jump smoking till we out of time with Tino. Now you know what it is when. gonna go all out. We gonna go all out.